te de Hark met het NOS Journaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Angolese asielzoeker Mauro een studievisum aangeboden in plaats van een verblijfsvergunning. Ingewijden hebben dat tegen de NOS gezegd. Met een studievisum zou Mauro voorlopig in Nederland kunnen blijven zonder dat minister Leers de deur openzet voor andere jonge asielzoekers in een vergelijkbare situatie. Morgen praat de Tweede Kamer met Leers over de zaak Mauro. De Tweede Kamer wil af van ambtenaren die weigeren homo's en lesbo's te trouwen. PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen weigerambtenaren. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. Dat is samen een meerderheid. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Turkije accepteert toch hulp van het buitenland na de aardbeving van zondag. Eerder zei de Turkse regering het zelf af te kunnen. Volgens een regeringsfunctionaris wordt nu toch hulp aanvaard, ook van Israël. De relatie tussen de landen is gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip vorig jaar. Vandaag werd het aardbevingsgebied getroffen door een krachtige naschok. Of daarbij ook doden zijn gevallen is onbekend. Een bedrijf in Geldermalsen wordt verdacht van internationale omkoping. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het geprobeerd een medewerker van de Wereldbank en ambtenaren in Oost-Timor om te kopen. Het was de bedoeling voor informatie te krijgen over overheidsopdrachten in Oost-Timor. De OM heeft onder meer invallen gedaan in Geldermalsen. De medewerker van de Wereldbank is gearresteerd in Londen. Excelsior heeft in de KNVB-beker verloren van amateurs van GVVV. De hekkenstuiter van de Eredivisie vloer met 3-0. RKC won uit met 1-0 van FC Zwolle. Heerenveen versloeg Harkemaanse Boys met 6-1.